Jan van der Putten met het NOS-journaal. Stiet. In april reden er 149.000 auto's met een kredietregeling rond, blijkt uit gegevens van het CBS. Dat zijn er meer dan ooit. Gemiddeld moet per voertuig zo'n 9.000 euro worden afbetaald. Ondanks de crisis weten dealers en importeurs met kredietacties meer klanten naar de showroom te trekken. In Den Haag rijden de komende uren weer stadsbussen, maar om half tien na de ochtendspits legt het personeel opnieuw het werk neer voor overleg met de vakbonden. De actie duurt waarschijnlijk tot vanmiddag half twee. Gisteren brak onder het HTM-personeel een wilde staking uit, gericht tegen de aanbesteding van het openbaar vervoer. De snelweg A2 bij Kerkdriel is al sinds het begin van de nacht in beide richtingen dicht. Door een gekantelde vrachtwagen kwam een lading gasflessen met het brandbare acetyleen op de weg terecht. De brandweer heeft de flessen gecontroleerd geleegd en verwacht wordt dat de A2 voor de ochtendspits weer open gaat. De spanningen tussen Iran en Egypte lijken wat te verminderen. De Iraanse president Ahmadinejad heeft gebeld met zijn nieuwe ambtgenoot in Cairo, Morsi, en hem en de moslimbroederschap geluk gewenst. Hij heeft Morsi ook gevraagd volgende maand naar Teheran te komen voor een conferentie. De vroegere topman van Frans Telecom, Lombard, is aangeklaagd in verband met een reeks zelfmoorden. In 2008 en 2009 pleegden 30 werknemers van Frans Telecom zelfmoord omdat ze de werkdruk niet meer aankonden. Uit onderzoek bleek destijds dat de zelfmoordgolf voor een belangrijk deel te wijten was aan de leiding van het bedrijf. Voor het eerst heeft de Braziliaanse voetbalclub Corinthians de Copa Libertadores gewonnen. Het Zuid-Amerikaanse kampioenschappen clubteams. Thuis in Sao Paulo werd 2-0 tegen Boca Juniors. De eerste wedstrijd vorige week in Argentinië was geëindigd in 1-1. Het nog een bui in het zuidwesten van het land. Later overal stevige regen- en onweersbuien met kans op windstoten. Het wordt 23 graden in Zeeland tot 27 in het oosten en noordoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A2 Den utrecht is in beide richtingen dicht voor opruimwerkzaamheden tussen knooppunt Empel en de afrit Kerkdriel.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 ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...